Wat een bijzondere opname. Ja, lekker ouderwets uit 1961 aan het begin van de show op deze zondagmorgen bij GoFam. Henry Clarence Frogman en But I Do. Een nummer dat je in vele uitvoeringen hebt kunnen beluisteren. Maar vandaag dus een hele oude. Welkom bij de show. Gaat duren tot 12 uur deze morgen. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Fijn dat je mijn gezelschap houdt en ik hoop dat je het uithoudt tot 12 uur. Want daar is natuurlijk ook alle reden toe om dat te doen.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 We'll sail the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees, we'll fly with the wind. But if you go away, when I love you so, there'll be nothing left world, you know. Just an empty room full of empty space, like the empty look I see on your face.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 en In het Donker op klaarlichte dag. Verder Terry Jacks. Was dat niet mooi, een mooie herinnering uit 1974, joh, If You Go Away. Straks gaan we een heel interessant onderwerp behandelen. We gaan het hebben over jongeren met kanker. Die hebben een eigen belangengroep, een eigen patiëntenvereniging. Daar gaan we het over hebben straks. Dus blijf luisteren, dan hoor je daar ook weer iets van wat eh, overkomt hen. En misschien kun je ze wel helpen of steunen. Je hoort het straks dus allemaal in de show hier bij GoFam. parce que nos cieux sont ténébreux et qu'ici on n'a pas la mer. On a mis le bleu dans nos yeux, c'est dans nos regards qu'on se perd. C'est peut-être à cause du soleil qui nous oublie longue saison. on l'a mis dans nos cheveux blancs. Je suis d'un pays, d'un horizon, d'une frontière qui sonne guerre, qui sonne éternel hiver. Et si tu veux m'apprendre, si tu veux vraiment bien me connaître, je suis dans chaque mot, dans chacun de mes gestes. chaleur peut te brûler. Chez nous tout est intense et fort, on fait pas les choses à moitié. Mais toutes ces croix, ces tranchées. Si l'on sait le prix du sang. L'absurdité Je suis d'une région, d'une langue, d'une histoire qui sonne loin, qui sonne bataille et mémoire. C'est lui qui m'a vu naître, qui m'a faite ainsi que je suis faite. Une terre, un caractère, celle que je reste. tu sais comprendre qui je suis quand j'aime ou je déteste. Je t'offrirai l'amour, roi simple et sincère. une fille de l'air. crazy gigs in the sun. It was so fine. It were different times. Oh, I geweldige Patricia Kaas. Zou je niet zeggen, maar ze zingt Frans. En terecht ook prachtige songs. Nou ja, chansons natuurlijk. En daarom hoor je op deze zondagmorgen toch maar mooi Une Vie de Leste En onze eigen Jacqueline Govaert met Old Records. Eh, straks eh, gaan we het hebben over Stichting Jongeren en Kanker. Eh, Herman de Bruin zit er al helemaal klaar voor. Gaat zo meteen een telefoongesprek voeren. En ja, het is wel een interessant onderwerp. Het greep mij wel aan toen ik de tekst ervan las, eerlijk gezegd. Nou, blijf lekker luisteren op deze mooie zondag. Want het is ook natuurlijk een goed doel die je kunt steunen, zal ik maar zeggen. Dus dat is de goede kant van de zaak. Um, oh, wat hebben we nu voor moois? Iets heel speciaals. Iets vreselijk ouderwets. Mike Sammons en zijn zingers. spring. set me free. Oh. is wel een eh, zondige plaat op de zondagmorgen. Je zou zeggen, moet dan ook een beetje kunnen. Hm? Donna Summer, in de tijd van voordat ze tot eh, ja, geloof is gekomen eigenlijk. I Love To Love You Baby. Verder eh, Mike Sammons en zijn singers Somewhere My Love. Uit de tijd dat er heel veel van die groepen waren, weten we het nog. Eh, de Rooftop Singers, de Serendipity Singers, de Staple Singers en god hadden we nog meer. De Swindle Singers, de Edwin Hawkins Singers, de Jody Singers en och, nog heel veel meer van dat soort groepen. Oh, Johnny Man was ook natuurlijk geweldig. Die maakte allemaal hetzelfde soort muziek zou je kunnen zeggen. En daarom draaide ik toch maar weer een hele mooie ouderwetse hier in de show op zondagmorgen bij M. Um, we zijn hier gezellig aan de koffie. Ik hoop jij thuis ook. Dat is wel zo fijn. En wij zijn hier aan de koffie met, jawel, daar zijn ze weer, de krakelingen. <laughs> Ja, van die mega krakelingen. Ze zijn heerlijk zoet. Ze kruimelen wel weer geweldig. Maar ja, dat mag de pret niet drukken. Als je niet in een uh, zwoele bui eh, zou zijn, dan eh, kom je wel in zo'n stemming zou je kunnen zeggen. Chris Isaac en Lie to Me. Op de mooie zondagmorgen van Go. Wordt een mooie dag vandaag. Gaat op 25 tot 27 kan het wel worden. En ik zie dat er ook een kleine kans is op een druppie regen. Maar het zal wel weer niks voorstellen. Of, ja, kan ook gebeuren dat er opeens een enorme donderbui losbreekt. Ja, je weet het niet. Het, weer, het is zo onvoorspelbaar geworden. Dus. Ehm, wat voor moois hoorde je ervoor? Oh ja, Gilbert O'Sullivan met een van zijn laatste hits. What's in a Kiss? Hier bij Godus. Het is even over half elf. Tijd voor eh, ons eerste onderwerp. Herman de Bruin aan het woord. We gaan praten over de stichting Jongeren en Kanker. En dat doe ik met Danny van Um, penningmeester van die stichting. En eh, in de uitzending, Danny, welkom. Goeiedag. Stichting Jongeren en Kanker, wat beoogt die stichting precies? Wij, zijn de patiëntenorganisatie voor de mensen die eh, kanker hebben gehad tussen de 18 en de 39 jaar. Ja, want die eh, mensen zijn er ook. Hè? We denken altijd dat dat ouderen zijn alleen, maar dat is niet waar. Nee, zeker niet. Er zijn 3900 mensen per jaar die de diagnose krijgen in deze, voor kanker in deze mhm. leeftijdsgroep. Dus daar hebben jullie een stichting voor opgericht om die jongeren te begeleiden en te ondersteunen als dat nodig mocht zijn. Ja, nee, we, staan al, we, staan al 35 jaar en eh, wij, doen zeker eh, vooral de lotgenootcontact proberen wij te faciliteren ja. Eh, voor, voor, voor deze doelgroep. Nou, daar heb je een aardige activiteit voor ontwikkeld. Maar ja, daar zoek je nog mensen voor, begrijp ik. Vertel. Ja, zeker. We, elk jaar in samenwerking met Zeilschip Eendracht. Eendracht is een grote driemaster. Mm In de regio Rotterdam waarschijnlijk wel bekend als je af en toe langs de waterweg komt. En daar gaan wij eh, jaarlijks mee eh, op reis, eh, vijf dagen de zee op, met alleen maar lotgenotencontact. contact. Of mhm. met alleen maar lotgenoten. en dat is ja, eigenlijk kroonjuweel, verslaggenschip van onze lotgenotencontactactiviteiten. Mm En ja, het is een ideale manier om even ehm, weg te zijn van de standaard dingen. Toch ook best wel uitdagend voor sommigen natuurlijk. Omdat we draaien gewoon in wachten mee. en dat is natuurlijk met chronische vermoeidheid. Wat veel, helaas veel van voorkomt. doelgroep Ja, Dus het is, wel een, het is wel een uitdaging dus. Eh, eh, het is zeker een uitdaging. Ik ben een paar, zelf een aantal keren al begeleider meegemogen, gelukkig. Mhm. Eh, en ja, ik blijf zelf af en toe ook wel na de dag één zeggen van... God, waar ben ik alweer aan begonnen? Maar altijd van ja, boodschap heb ik altijd niet zo van... Ja, niet om te... Uh, hoe is het voor geen goud te missen? Nee, dus, het, is, het is geen vakantiereisje. Het is zeker, nou ja, ik vind het vakantie. Ja, oké, maar, er moet wel wat gebeuren. <laughs> Er moet, het is een actieve vakantie, laten we het daarop Ja, laten we daarop bouwen, dat is <laughs> zeker, ja. ja. En, en, wat doet dat dan met eh, mensen die, eh, zijn lotgenoten contact, dus ja, ze praten onderling ook met elkaar, maar wat doet het verder dat je daar een, eh, op zo'n schip gaat zitten? Nou, eh, het voordeel van het schip is natuurlijk dat je echt gewoon een soort van... Ja, je bent een wereldje op jezelf natuurlijk. Zeker als je midden op zee zit. Je hebt geen mobiel, je hebt geen bereik. Eh, dus je, je kunt gewoon met elkaar praten. Eh, nou, het meedraaien in de nacht, hè, als je in de nacht op een schip zit. Ehm, dan, dan is het ook gewoon, ja, je bent alleen maar met, je alle, met, je, met een kleine groepje midden op zee. Ja. en dat, dat doet toch de, de verbinding maken makkelijker. En eh, het mooie van lotgenootcontact is, je bent even niet bijzonder. Hè? Van, dat een nadeel van veel jongeren is toch dat je... Ja, je kent eigenlijk niemand anders met kanker. Eh, en die ook eh, af en toe veel vaker moe is. En als je in, een, in zo'n dergelijke groep zegt zo van... hé, hey, ik ben moe, dan wordt er... ja, dat is logisch, of dat is niet raar. Nee. En, en als je dat in je normale leven doet, is dat toch wel... ja, wordt wel begrepen, maar het is toch... ja, je bent niet, niet normaal. En dat is af en toe heel lekker, omdat juist dat even met een contact heb je dat. En iedereen kan mee, want ik zag zelfs eh, als je een beetje een handicap hebt of blind bent zelfs, dan kan je toch mee. Ja, ja, zeker. Moet uiteraard wel met een beetje overleg. Ja, maar eh, wij, wij, proberen zoveel veel mogelijk te voorzien en eh, mensen dat je mee kan met dit soort dingen, waar mogelijk ja, eh, je zoekt nog mensen die mee willen, want het is dit jaar een beetje moeizaam om het vol te krijgen. Eh, heb je een idee waar dat mee te maken heeft? Eh, nou ja, misschien dat we... We zijn net weer in een andere periode dit jaar. Ehm, en ja, het, het, kijk, het is voor de... Ehm, het is natuurlijk een kleine groep. Nou, 3900 man is natuurlijk niet weinig per jaar, maar het is ook weer niet een grote groep. dus ja, het is, dit jaar valt die op de een of andere manier net niet niet heel veel aanmeldingen. Vorig jaar hadden we er heel veel bijvoorbeeld. Ja, Dat wisselt een beetje. Als mensen dit horen en denken, nou, ik weet wel iemand of ik weet zelf, eh, kan ik wel mee. Waar, waar kunnen mensen meer informatie krijgen en hoe kunnen ze zich eh, bij wijze van spreken opgeven? Eh, het makkelijkste is om te gaan naar www.jongerenenkanker.nl slash events. Daar zie je ook al onze andere activiteiten en ook die van andere organisaties die ook dingen doen. Daar kan je ook voor aanmelden, want we zijn wel, we, gaan, we zijn richting vol aan het gaan, dus we gaan al snel, uh, we moeten ook snel mensen weer uh, goed gaan informeren. Mhm. Dus we zetten een beetje op het, eh, op het laatste puntje, zeg maar, de last call, om maar even zo te zeggen. Wanneer gaat het schip varen dan? Het schip gaat in, augustus varen. Oké. De stichting Jongeren en Kanker om mee te varen. Vijf dagen is het, hè? Vijf dagen, inderdaad. Vijf dagen. Danny van Uem, ik eh, hoop dat het allemaal gaat lukken en dat jullie toch met nieuwe mensen weer dat avontuur op zee aan kunnen gaan. Je bent van de Stichting Jongeren en Kanker.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 shimmering white light. And for a second I was so close. I thought that I could feel you. It felt like coming home. A closet filled with memories, with a sand of dust and old. faded sweater, an empty bottle, a label wide with gold. So hold your head up high again and take a bow. Feel the applause. Let the stage be filled with light. Do it one more time, just like it always was. Just like it always. melodies of songs I used to know. Splintered in my memory, and meant for letting go. I saw you when I closed my eyes. You were dancing in my dreams. was different, your clothes were wrong. You were singing just for me. So hold your head up high again and take a bow. Feel the applause. Let the stage be filled with light. Do it one more time, just like it always was. Just like it always bijzonder, hè? Danny Vera komt opeens met een nieuwe single. Prachtig. Like It Always Was. Mhm. En Jim Reeves ervoor met I Can't Stop Loving You, waarvan er ook vele uitvoeringen zijn. Maar ja, deze is dan wel weer lekker. En eh, weer even anders dan die van Ray Charles die je zo vaak hoort op de radio. Ehm, op deze zondagmorgen ehm, ja, is er niet zoveel te doen. Ik was even aan het kijken op onze website of er nog iets eh, heel bijzonders op staat. Waarvan ik zeg van nou dat moet je per se lezen. Nou ik zag nog niet iets. Maar kan je wel vertellen dat er eh, iedere dag wel iets op onze website te beleven valt. Het regionale nieuws staat er allemaal bij elkaar. En ik zal zo meteen nog even beter kijken. En dan eh, je ergens op wijs waarvan ik denk van god, dat moet je zeker lezen. Dus blijf luisteren en straks ook kijken naar onze website www.go-rtv.nl When I in the morning sunlight hurts my eyes. And something without warning, love bears heavy on my mind.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 I know it's good. Een van de minder bekende nummers van Shack Attack. Street Walking, maar wel heel lekker. En eh, ja, je wordt er een beetje zen van. Heb ik weer. Terwijl we hier aan de ja, zesde bak koffie zitten. Dus dat zin dat wordt wel een beetje verstoord met de cafeïne. Dat dan wel weer. Hmm. Oh, het is alweer bijna het einde van het eerste uur van de show. Ik heb nog een paar prachtige nummers liggen voor dit uur. Een paar mooie ballads. Maar daar gaat het niet meer komen. Nog wel deze van R.E.M. The Man on the Moon. Kom je er net bij? Kom je net bij Go? Welkom. Fijn dat je erbij bent en blijf bij ons.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 Er zijn mensen die vinden R.E.M. heel saai, maar ik vind het eigenlijk wel lekker. Het is een beetje, eh, ja, een beetje mat zou je kunnen zeggen, maar daardoor blijft het wel, ja, lekker in je hoofd beetje rustig. Zeker met deze Man on the Moon. Aan het eind van het eerste uur van de show. De zondagmorgen van GoFM. Ik ga zo meteen door hoor. Na 11 uur. En ik nodig je uit om lekker te blijven. We hebben dan eh, weer eh, lekkere muziek. Iets meer tempo. En een reportage van Jeroen van Gent. Want die ging zoals gebruikelijk de straat op met zijn blauwe microfoon. En stelde u impertinente vragen. Hoe dat uitpakt, dat hoor je straks over ongeveer een half uur.